omdat ze meer bier willen drinken tijdens het werk... Bij de brouwer mocht tot voor kort de hele dag door worden gedronken door personeel. Op allerlei plekken in het bedrijf stonden koelkasten vol met bier. De enige regel was dat personeel niet dronken mocht zijn. De directie van Carlsberg besloot onlangs de regels aan te scherpen. Nu mag alleen nog een biertje worden gedronken in de pauze. Ook vrachtwagenchauffeurs van Carlsberg doen mee aan de staking, al geldt de nieuwe regel niet voor hen. Zij mogen per dag drie biertjes drinken in hun truck. In Den Haag heeft Milieudefensie gedemonstreerd tegen Shell. Actievoerders liepen gisteravond laat van de Nigeriaanse ambassade naar het hoofdkantoor van het olieconcern. Daar vormden ze met 110 fakkels het logo van Shell. Dat is een protest tegen het feit dat in Nigeria op 110 plekken gas wordt afgefakkeld. Dat vrijkomt bij de productie van olie. Volgens Milieudefensie wordt bij dat afvakkelen onnodig broeikasgas uitgestoten. Het gas kan volgens de organisatie prima worden opgevangen en gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Shell zelf zegt dat het wil stoppen met afvakkelen, maar dat dat pas kan als de Nigeriaanse overheid meebetaalt. Italië heeft de maffia een grote slag toegebracht door voor 700 miljoen euro aan bezittingen in beslag te nemen. bezit is afkomstig uit de erfenis van maffiabaas Dante Passarelli. Hij was een kopstuk van Ndrangheta, de maffia in Napels, en kwam in 2004 om het leven. Hij viel onder mysterieuze omstandigheden van een flatgebouw. Justitie confiskeerde onder meer grond, huizen en bedrijven. Volgens premier Berlusconi is de belangrijkste in beslagname ooit. Daarnaast arresteerde de Italiaanse politie gisteren 63 mensen die lid zouden zijn van de maffia.